Nu dans je nooit meer met mij. Wat zo heerlijk leek, dat ging voorbij. Nu dans je nooit meer met mij. Maar ik blijf hopen dat jij net als toen eens weer dansen zult met mij. Bij het blauwe licht zag ik jouw gezicht. Het orkest dat speelde Parlez-moi d'amour. En heel even maar streelde ik jouw haar. dans je nooit meer met mij. Nu dans je nooit meer met mij. Wat zo heerlijk leek, dat ging voorbij. Nu dans je nooit meer met mij. Maar ik blijf hopen dat jij net als toen eens weer dansen zult met mij. Al brak mijn geluk nu zo plotseling stuk. Al vraag jij niet langer, parlez-moi d'amour. Op een dag dans jij weer opnieuw met mij. Zing voor ons die zanger, parlez-moi dans je nooit meer met mij. Wat zo heerlijk leek, dat ging voorbij. Nu dans je nooit meer met mij, maar ik blijf hopen dat jij met ons doen. Eens weer dansen zult met mij.